Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Een veiligheidsadviseur van president Obama spreekt tegen dat de Verenigde Staten van plan zijn om op korte termijn wapens te leveren aan Oekraïne. In een interview met CNN zei topadviseur Rhodes dat simpelweg meer wapens niet de oplossing is voor de crisis. Volgens hem houdt de regering Obama eraan vast dat economische sancties de beste manier zijn om Rusland te beïnvloeden. Gisteren zeiden Amerikaanse functionarissen dat de VS overweegt om wapens te leveren aan het Oekraïnse leger dat tegen pro-Russische rebellen vecht. D66 wil de reserves van de provincies aanspreken om de regionale economie te stimuleren. Partijleider Pechtold zegt dat provincies voor bijna 15 miljard euro op de bank hebben staan of in obligaties hebben gestoken. Hij vindt dat geen taak voor de provincies. Het geld is voor een groot deel afkomstig van de verkoop van energiebedrijven en een paar miljard kan volgens Pechtold worden ingezet voor duurzame investeringen. Hij denkt onder meer dat Zeeland en Zuid-Holland samen kunnen werken aan een getijdencentrale in de Brouwersdam. Gelderland zou geld moeten steken in banen voor midden- en kleinbedrijf en Utrecht in fietspaden voor woonwerkverkeer. Bij het voormalige kamp Westerbork is de glazen overkapping onthuld van de commandantswoning. Het bouwwerk om de houten woning moet voorkomen dat het pand vervalt. Het is een van de weinige overblijfselen van het nazi-doorgangskamp. De overkapping is 12 meter hoog. Bezoekers kunnen onder het glas om de woning heen lopen. Het is niet mogelijk om de woning van binnen te bekijken. Herinneringscentrum Kamp Westerbork probeert met originele stukken de herinnering aan de holocaust levend te houden. Onlangs werd bekend dat vijf houten wagons uit de oorlog zijn opgespoord. Vanuit Westerbork zijn bijna 107.000 mensen, meest Joden, afgevoerd naar vernietigingskampen in Oost-Europa. Dan nog het weer, nog wat winterse buien aan de kust. In het binnenland droog en lokaal glad, bij temperaturen rond het vriespunt.